11 uur. Gert Kluk met het NOS Journaal. Staatssecretaris Dijkhoff mag voorwaarden stellen aan de opvang van mensen zonder verblijfsvergunning. De Raad van State heeft bepaald dat uitgeprocedeerde asielzoekers moeten meewerken aan hun vertrek uit Nederland in ruil voor bed, bad en brood. De Raad van State, de hoogste bestuursrechter, boog zich over een klacht van een Iranier. Die kon onderdak krijgen in een vrijheidsbeperkende locatie waarbij hij de gemeente niet mocht verlaten. De Iranier was het niet eens met die voorwaarden. MBO-scholen met meer dan 5000 leerlingen worden wettelijk verplicht om zich op te splitsen. Minister de bussenmaker van onderwijs wil kleinere mbo-scholen waar meer aandacht is voor de individuele leerling. Meer dan de helft van de mbo-scholen heeft op dit moment meer dan 5000 leerlingen en bussenmaker wil dat dat verandert. Ze wil dat de scholen herkenbaarder worden in hun aanbod van opleidingen, waar leerlingen les krijgen in kleinere groepen met een duidelijk onderwijsprofiel en waar docenten iedereen bij naam kennen. Verzekeraar CZ gaat betere zorg in ziekenhuizen belonen. Voor het eerst heeft CZ dat vastgelegd in een contract met het Catharine ziekenhuis in Eindhoven. Als de hartafdeling daar goed presteert, krijgt het ziekenhuis meer geld. Gaat het minder, dan krijgt CZ geld terug. CZ en het Eindhovense ziekenhuis zijn ervan overtuigd dat op die manier de kwaliteit van de hartzorg omhoog gaat. Rusland gaat Turkse landbouwproducten strenger controleren voordat ze het land in mogen. De regering zegt dat ongeveer 15% van de landbouwproducten uit Turkije niet aan de eisen voldoet. De maatregel lijkt een gevolg van de opgelopen spanning tussen de twee landen. Turkije schoot deze week een Russisch gevechtsvliegtuig neer. Moskou is woedend en bestrijdt dat de piloot in het Turkse luchtruim vloog. Het weer, vandaag periode met zon en wolkenvelden. Vooral in de kustprovincies aan het noorden van het land vallen nog een paar buien. Wordt geleidelijk minder. Het is vanmiddag 5 tot 9 graden. Morgen veel bewolking, in het oosten eerst nog wat zon. In de avond gaat het vanuit het westen regenen. Dit was DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. In de Randstad staat file op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij Muiden 2 kilometer. A2 Utrecht en Bos tussen Waardenburg en de afritkerk Driel 8 kilometer door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. Op de A4 Den Haag-Amsterdam tussen Schiphol en Knopend de Nieuwe Meer 5 kilometer door een aanrijding. Ook op de A4 richting Den Haag bij Dorp 2. Er is een ongeluk gebeurd op de A12 van Utrecht naar Den Haag en daardoor staat er bij Voorburg 2 kilometer.